Maar volgens Bos was ABN AMRO al de vernieling ingedraaid toen hij aantrad. Bos zei ook dat nog hij zelf, nog de Nederlandse bank fouten heeft gemaakt bij de aanpak van de kredietcrisis. Hij voegde er wel aan toe dat DNB onderdeel is van een wereldwijd toezichtssysteem dat de crisis niet zag aankomen. Maar dat valt bankpresident Wellink niet te verwijten, aldus Bos. Roemenië wil meewerken aan een nieuwe versie van het raketschild dat Amerika oorspronkelijk in Polen en Tsjechië wilde plaatsen. President Obama schrapte dat plan na bezwaren van Rusland, maar zei toen wel dat hij met een alternatief zou komen. Volgens de Roemeense president Basescu, Basescu is een land bereid tot de stationering van Amerikaanse afweerraketten. Het schild moet beschermen tegen raketaanvallen uit Iran. Wegbeheerders kunnen een grote hoeveelheid schadeclaims van automobilisten verwachten... vanwege het slechte wegdek en de gladheid. Dat zeggen verzekeraars DAS en Achmea. Sinds eind december zijn bij DAS wekelijks 400 extra zaken binnengekomen. Dat is een stijging van 15% vergeleken met de vorige winter. Gemiddeld hebben automobilisten voor 2000 euro schade. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat minister Eurlings ervoor zorgt dat de gemeenten meer strooizout krijgen. Vanwege een zouttekort wordt nu vooral op snelwegen gestrooid. Gemeentes zijn daardoor aangewezen op pekelwater en zand. Steeds meer mensen bekijken tv-programma's later via hun computer of mobiele telefoon. Uitzending gemist, de site van de publieke omroep waar tv-programma's worden herhaald, werd vorig jaar 150 miljoen keer bekeken. Dat is een kwart meer dan in 2008. Het NOS-journaal was het populairst, gevolgd door de soap Onderweg naar Morgen. Dan het weer, bewolkt en droog. In de avond en nacht af en toe opklaringen, mogelijk mistig en minima rond het vriespunt.